Jan van der Putten met het NOS Mijn. Er zijn zeker 15 gewonden, zeggen de autoriteiten. Het is onduidelijk of de slachtoffers agenten of burgers zijn. Zo'n duizend mensen hielden een mars door de stad Selendien. Toen betogers stenen gooiden naar openbare gebouwen, zette de politie traangas in en braken er gevechten uit. Volgens de autoriteiten waren er betogers die vuurwapens gebruikten demonstranten zeggen dat de goudwinning in het gebied slecht is voor het milieu en de watervoorziening. De Peruaanse autoriteiten wijzen erop dat de mijn duizenden banen oplevert. Tom Cruise staat bovenaan de top 100 van best verdiende acteurs van zakenblad Forbes. Tussen mei vorig jaar en mei dit jaar verdiende Cruise een kleine 60 miljoen euro. Cruise speelde afgelopen jaar de hoofdrol in deel 4 van de kaskraker Mission Impossible. De nummer 1 op de lijst van vorig jaar, Leonardo DiCaprio, zakte naar nummer 2. Die positie deelt hij met komiek Adam Sandler. Volgens Forbes verdiende zij bijna 30 miljoen. Tom Cruise werd gisteren 50. Hij en zijn vrouw Katie Holmes zijn verwikkeld in een echtscheiding. Bij Veilighuis Christie's in Londen is een schilderij van Rembrandt verkocht voor ruim 10 miljoen euro. Het doek Man met halfstuk en hoed stamt uit 1626 of 27 en komt uit de collectie van de kunstverzamelaars Pieter en Olga Dreesman. Op Wimbledon heeft ook Victoria Azarenka zich geplaatst voor de halve finales. De Wit-Russische versloeg in de kwartfinales Tamira Paschek uit Oostenrijk in twee sets. Azarenka stuit in de halve finale op de Amerikaanse Serena Williams, die titelverdedigster Petra Kvitova uitschakelde. Ook de Duitse Angelique Kerber bereikte de laatste vier. Zij komt nu uit tegen de als derde geplaatste Poolse Radwanska.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 your time ZFM. ZFM. Eu já lavei o meu carro, levou o som. Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa. cha cha cha cha cha cha time in years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 ritme van Zandvoort.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 voor, u hebben het alvast vast verzwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En steeds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 the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 you saw another girl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 那声动。 right like letting mind, and I'm starting to lose control. Here she comes to this treasure man, and I'm ready to chase it all when she. sway to her rhythm I'll go